Zie eurostar.com. Zo klinkt de mooiere toekomst. Alles geregeld voor je oude dag. Je spaargeld staat goed. Breng je toekomstdromen dichterbij. Begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen.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 heeft de politie gezegd op een persconferentie. Er raakten ook tientallen mensen gewond... en onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk of door kaarsen die dicht bij het plafond werden gehouden. Burgemeester De Pla van Breda vindt het ongekend wat er tijdens de jaarwisseling in de wijk Tuinzicht is gebeurd. Agenten werden aangevallen, politieauto's vernield en relschoppers stonden volgens De Pla klaar met knuppels, molotovcocktails en vuurwerk. Er zijn meerdere verdachten opgepakt en De Pla denkt dat er nog meer arrestaties volgen. Bij een grote brand bij een autobedrijf in Noord-Holland is asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio houdt in de gaten waar precies. Omwonenden van het bedrijf in het plaatsje Noordscharwoude hebben een NL-alert ontvangen. Het advies is om binnen te blijven, zodat er geen asbest huizen binnenkomt. Mathieu van der Poel heeft voor de zevende keer in zeven veldritten gewonnen. De wereldkampioen was ook verreweg de sterkste in de grote prijs Sven Nijs in het Vlaamse Baal. Van der Poel ging nog onderuit en knalde hard tegen een hek. Maar hij herpakte zich en reed terug naar de kop en won.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 en ik kan jou voorspellen, 2026 wordt super. Lekker luisteren naar 538. Julia van Rijndam. Yes, welkom bij je eerste avond van 2026. Met nu Kensington en Stay. Radio 538. en Austin. 538. Hey, welkom in 2026. Hoe eh, is jouw katerscore op deze 1 januari? Ja, ik eh, moet eh, eerlijk toegeven, ik ga het ook gewoon zeggen. Ik heb net even moeten pauzeren, zeg maar. <laughs> God, zo snel snelweg. Van Amsterdam naar Hilversum. Drie keer even zo heel goed in- en uitademen en weer door. Maar goed, ik moet zeggen, koffietje erin en eh, het gaat weer helemaal 100 hier hoor. Hoe gaat het bij jou? Ben je al een beetje mens of nog steeds een eh, dekentje met eh, gevoelens? Want eerlijk, ja, je gaat ook niet met dit weer ineens zeggen... nou, ik doe wel even een frisse wandeling, weet je wel, even, even een frisse neus. Het is gewoon pokken weer. Nee, maar eerlijk, vandaag is ook gewoon voor chips, vet eten... en doen alsof je 1 januari eigenlijk gewoon 31 december 2.0 is, toch? Zullen we dat gewoon afspreken? Hey, gelukkig ben je bij Radio 538, we slepen je door deze donkere donderdag heen... met de lekkerste muziek. Zometeen Toepak, ook Miles Smith onderweg. Maar eerst deze, Haven en Iron bij Radio 538. the way it changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with black. Some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. Yeah. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kid. I gotta get paid. Well, hey. well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. Be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up crack you up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stay strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh that's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. lemons. Radio 538. a night to feel alive, baby Late in my up and waiting. dan door naar muziek van Leona Lewis. En dit was eh, zo'n gigantisch hit dat hij in het jaar van de release in 2007... letterlijk de oudejaarsknaller van de wereld was. Ja, op 31 december stond het nummer namelijk tegelijk op 1...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 But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round. net als eh, Damiano David, eh, op je radio ook in 2026. Je hoorde Talk To Me op Radio 538. Hey, denk alvast even na over jouw ideale 2026 in één woord. Ja, dan ga ik dat ook even doen. Doen we zo meteen even een rondje Nederland en ook One Republic onderweg. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in one -liners. Vandaag stond in Nederland de drukste spits van het jaar met 1200 kilometer file. Meer dan 1200 kilometer. Dat is een mooi record om even bij stil te staan.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 Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.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 Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Bij Feelings Wonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelings Wonen, passie voor interieur.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 En jij staat op de gastenlijst. Dance Department. Zaterdagavond, 9 uur. Op 538. 538. Julia van Rijn. Met zometeen One Republic. I ain't worried. Na Taylor Swift nu. Radio 538. 2026. 538 wens je een geweldig nieuwjaar. I don't know what you've been told, but time is running out. jou 2026 in één woord. 538, Julia van Rijndal. ik bedoel, het is toch een nieuw jaar, nieuwe kansen. En ja, ook eh, nieuwe voornemens. Voornemens die je nu nog serieus neemt... maar misschien eh, volgende week alweer kwijt bent. Maakt jou het uit. Maar stel nou, hè. Stel, je mag jouw ideale 2026 samenvatten... in één woord. Wat zou dat dan zijn? Ik denk, bij mij is het eh, investeren. En dan niet in huis of crypto, want zoveel geld heb ik ook niet weer die liggen. Maar ik bedoel echt investeren in, vrienden, in familie, in de mensen die dichtbij je staan. Gewoon, gewoon even wat vaker even iemand bellen, weet je wel. Afspreken, tijd maken voor elkaar. Misschien wel een, een, een kaartje sturen, hè. De, handgeschreven kaarten sowieso weer helemaal in de opmars. Ja, dat is toch hartstikke lief als je dat eh, binnenkrijgt. En gezellig en leuk om te doen. Dus dat, eh, dat wordt mijn eh, jaar 2026. Investeren. Ja, maar nu ben ik wel heel erg benieuwd naar jouw woord. Dus gewoon even nadenken. Stel, je mag jouw ideale 2026 samenvatten in één woord. Wat zou dat woord dan zijn? Stuur het via de app van 538. Doen we zo meteen even een rondje Nederland. Eerst Giso en Zee nu. still and I don't wanna leave lips fingertips tunnel vision every second that you with me. No, I don't care what anybody says, just kidding. get to dancing when head 22. Yeah, she will lay one on me at 222. samen. Nate Smit en After Midnight op Radio 538. Hey, beschrijf jouw 2026 in één woord. 538. Julia van Rijendam. Je kan het sturen, even inspreken via de app van 538. Heeft ook eh, Emmeline gedaan. Hi Julia. Mijn ideale 2026 is ontprikkelen. Oh ja, zeker na al die feestdagen. Ook wel lekker hè, dat het nu weer even klaar is. Dan uh, Mats. Mijn woord voor 2026 is fit. Lekker bezig, Nico. Mijn woord voor 2026 is na deze kater alcoholvrij. <laughs> ja, dat denk ik ook altijd. Daar hou ik dan vol tot eh, aankomende vrijdag, zeg maar morgen. <laughs> Emma? Mijn woord voor 2026 is genieten. Heerlijk. Floor? Mijn 2026 in één woord is doen. Doen, en zo is het. Marco dan? Hey joh, mijn ideale 2026 in één woord is salarisverhoging. <laughs> Dus ik hoop dat Rogier, mijn baas, luistert. Zou erg lekker zijn. Nog eentje doen dan van uh, jammer. Leuke naam vind ik dat altijd. Hoi, mijn woord, uh, één woord voor 2026 is bruiloft. Want ik ga trouwen met mijn aller, aller, allerliefste Twan. Ah, wat leuk zeg. Maar nou, ik hoop dat al je dromen en wensen uitkomen in 2026. Happy New Year. Mijn naam is Julia met zometeen Afrojack. Eerst Lil Nas X nu voor je. That's what I fucking want. Need a boy, you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. The dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see. you Coming over to me. Yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. it's hard to define in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. I'm missing out, I know. These days are way too long and I'm when you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above. op Radio 538. Ja, ben je misschien eh, gisteravond toch eh, zonder jas eh, vuurwerk gaan afsteken.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 Lekker bezig. Milner. 538 Nieuws.